U als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Mark van den Hoek, Langstraat FM. You 4 over 5 precies. Tot 7 uur is dit dan weer. En wel de eerste van 2021. 2021. Dit is Langstraat en Funk Night. En we trappen af met David Jozef. Britse funk. You Can Hide Your Love. We draaien hem vanaf Maxi. is ook goed. Deze van de testbands. Wild and Free hoor je. En daarna hoor je hem echt. Penny Ford en Dangerous dus. Benny Ford, Dangerous, Souvenir 1984. 18,5 over 5. Dit is langs de Wend Funk Night tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg op deze zender. Peters Platenparade. Funky. Zo kun je deze plaat ook wel bestempelen. Crown Heights Affair. Is it as good as it looks? He sure does look fine. But I can change my ways for a man. And if he wants me, he must make the first move. Move, move. En dit is Joel, 1988 schrijven we Pick Me Up. vijf over half zes. Langs hadden we een Funk Night. En dit doet ons heel erg denken aan de uitzending van vorige week. De kerstuitzending op de 26 december was dat. Jongstleden dus. En dit stond in de playlist. Cool in the Gang, You Are The One. Heavenly Jade. But like the way we split our teams, we split our world at the sea. Someone called a space limousine. Right. Hip hop, hip with dreams of destruction. in the ghetto. Talk about your mama, you took it. Yeah, does the logic like there is. Some of my best jokes are free. Basic training in the ghetto. Basic training in the ghetto. Talk about your mama, you took it. Yeah, does the logic like there is. Some of my best jokes are free. Yeah. Basic training in the ghetto. Basic training in the ghetto. talk about your mama, you took it. Where does the logic lie? There is some of my best jokes are friends. George Clinton was dat. En some of my best jokes are friends. Langs hadden we Funk Night. Maar dadelijk nog Civil Attack, High Fashion en David Grant. En in het tweede uur, deel 2 dus, hoor je Hot Cold Sweats, Brian Lowen, Patrice Russian, Steve Errington, Twilight 22. Athletic Star, Sunlight Square, TZ, Bohannon, Confunction, Shalamar, Freedom en Antui. Allemaal dus tot 7 uur bij Langs Rotterdam hier in het weekend. 2 januari 2021, dit is de eerste Langs Rotterdam Funk Night van het jaar. En dit is Shanice Wilson. No half step in. Kwart voor zes precies. All the boys want to know my name. Well, I want them to get upset. Breaking hearts ain't my claim to fame. But if I had died for all they tried, I'd be a millionaire yet. When I'm out, hanging with my friends, people say. uit de playlist. En dit, dit is een souvenir. High Fashion Breakup komt uit 1983. sometimes it's hard to get along. We only need to walk together to see where that wild side has gone. Kinda strange how we met up, both sipping coke inside some crazy bar. Yes, we did. But one thing leads to another, and before we knew, we'd gone too far. Well, we were making things so good we never made before. Got so hooked on love that I can't take no more. I know that you're the girl. Uh-huh. My girl. Nothing else is on my mind. To get back together and start again. You and me, sweet baby. uh what I say. You opened up my eyes to a certain thing in life I didn't know. And now you're the only one who knows the beat. My heart should go fast or slow. Control the situation as if nothing else existed in the world. Huh so much imagination I can't believe exists and just one girl. Oh yeah, I don't know where it's going to lead. Everything we do, can it last forever? Always something new. I know that you're the right girl. Oh, baby, be mine. Yeah, right girl. I like to start it over again. <laughs> to get back together and start again. I get back. existed in the world. So much imagination, I can't believe exists. And just one girl, you, babe. I don't know where it's going to lead. Everything we do, can it last forever? Always something new. I know that you're the Passion Breakup. 1983 souvenir was dat. De laatste voor het nieuws is van David Grant. Rock the Midnight. Dan hou je het nieuws en na het nieuws voor je deel 2 van Langs van de Wem. Funk Night. Every minute takes an hour. Just can't wait to the highway home. Get inside and take a shower. Soon the night away. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De snelle toename van het aantal coronabesmettingen in Ierland komt niet door de Britse variant, maar doordat Ieren de feestdagen onbelemmerd met elkaar doorbrachten. Volgens een deskundige is nog geen 20% van de nieuwe gevallen met de veel besmettelijker versie geïnfecteerd. Twee weken geleden had Ierland de laagste besmettingsgraad binnen de EU. De afgelopen week is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen er verdubbeld. Het aantal mensen dat positief test stijgt ook elke dag. Gisteren waren het er meer dan 1700. Er is door de politie in Spanje een einde gemaakt aan een groot feest dat al 40 uur aan de gang was. Ongeveer 200 mensen waren sinds de jaarwisseling aan het feesten in een warenhuis in Llinar de Vall, een stadje vlakbij Barcelona. Vandaag greep de politie in. De drie organisatoren zijn gearresteerd. Ze kunnen, net als de bezoekers, een boete verwachten tussen de 3000 en 600.000 euro. In een huis in Velserbroek in Noord-Holland heeft een man gistermiddag zijn vrouw doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Die conclusie trekt de politie na forensisch onderzoek. Agenten gingen gisteren rond 5 uur kijken in de woning na een melding dat er twee dode mensen binnen zouden liggen. De man van 61 en zijn vrouw van 59 bleken door geweervuur om het leven te zijn gekomen. Over de achtergrond van het familiedrama in Velserbroek is nog niks bekend. De Nederlandse film De Dirigent is later deze maand in meer dan 5000 bioscopen in China te zien. Dat is in de helft van alle filmtheaters in het land. Dat een film uit Nederland op zo'n grote schaal in China wordt vertoond is bijzonder. Het lukte alleen de prooi van Dick Maas. Er komen maar weinig buitenlandse films door de strenge keuring van de Chinese overheid. De dirigent van regisseur Maria Peters gaat over het leven van de eerste vrouwelijke dirigent Antonia Brico uit Nederland. En dan nog het weer. In het midden en westen van het land lokaal mist. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking. De minima liggen tussen min 1 en plus 3. Morgen overwegend bewolkt en 1 tot 4 graden. Tot zover het nieuws. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Info en hits. Funknight. real loud if you feel alright. Did it be meant to want to rock? Just your back. Eh, deze 2 januari 2021. De eerste van dit jaar. Allemaal alvast, ja, allemaal een heel fijn jaar. Een fijn 2021 gewenst natuurlijk. Maar slechter dan vorig jaar kan het niet. Dus wat dat betreft gaat het in ieder geval een goed of beter jaar worden dan het vorige. Dit is Brian Lauren, Complications. I've been wondering me what's been on your mind. Safely, I arise the question see what kind of answers that I find. I just don't understand your feelings on a love that seems so very real. When you say you just can't take it and you don't think you wanna deal. Forget Me Not was een souvenir 1982. Je hoorde de hele maxi-single daarvan. En dit komt uit de playlist. Meneer Steve Arrington himself. Turn Up the love komt uit 1985. Bijna 11 voor half 7 hier bij The Funky. I turn up the love and I get it right. That is the comforter of the sexy, sexy thing. You make Langs hadden we Funk Night tot 7 uur. dit is Atlantic Star. Met Love Moose. En dan heb je Sunlight Square. En Papa was a Rolling Stone. Cover. Yeah, yeah. Love moves at night, and I can't wait to get to you. Square Square. Zijn ware naam is eh, Claudio Passavanti. Cover van eh, Papa Was a Rolling Stone van The Temptations, zoals je weet, was het origineel. Er zijn meerdere covers van gemaakt, maar deze, deze vind ik persoonlijk wel helemaal geweldig. 2015 kwam het. En dit is TZ uit de playlist bij van Funk Night. I got the hearts for you. me show you. één nummer gemaakt. En dat was deze. I Got The Hats For You was dat. Komt uit 1983. Vorige week was het kerst en toen draaiden we ook dit projectje van Bohannon. South Africa is dit. was dat. 11 voor 7. Dit komt uit de playlist. Shalama, Closer. Hier bij langs de we Funky. Nog tot 7 uur. En na 7 uur je Peter Sterrenburg. Je Peters Platenparade. I'm well 1984. En we komen nog even terug bij onze playlist. En toen is dit met de eh, gewone regular maxi version, zeg maar. En daarna hoor je Peter Sterrenburg met Peters Platenparade. Dit is prime time. De eerste van het jaar zit erop. Vorige Volgende week zit hier Nigel Pelders. met de sport, met RKC natuurlijk. Wat mij betreft, tot de volgende weer. Op 16 september. Ja, 16 september, kom op. 16 januari. 2021. Nou, ga maar lekker luisteren naar een Tumi nu. been waiting. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank.